Uiterlijk op 1 juli volgend jaar zit er dan een democratisch gekozen regering. De republikeinse presidentskandidaten in de Verenigde Staten zijn het onderling niet eens over allerlei veiligheidsvraagstukken. Dat bleek tijdens een debat tussen de acht kandidaten. Zo pleitte oud-ambassadeur Huntsman voor onmiddellijke terugtrekking uit Afghanistan, terwijl Mitt Romney vindt dat de Amerikanen nog langer moeten blijven dan president Obama nu van plan is. Op de Filipijnen zijn vijf bermbommen onschadelijk gemaakt vlakbij de plek waar twee jaar geleden 58 mensen werden vermoord. Vlak daarna zou daar een herdenkingsdienst beginnen. Wie de explosieven heeft geplaatst is niet duidelijk. Twee jaar geleden werd een konvooi van een politicus aangevallen door gewapende mannen. Ze waren vermoedelijk ingehuurd door de gouverneur van de regio om zijn concurrent uit te schakelen. In vier gemeenten in Noord-Holland zijn vandaag gemeenteraadsverkiezingen. Anna Paulona, Niedorp, Wieringen en Wieringenmeer vormen op 1 januari de nieuwe fusiegemeente Hollands Kroon. Er doen 13 partijen mee, waarvan 8 lokale. In de eerste maanden krijgt de nieuwe gemeente een interim burgemeester. Ajax heeft in de Champions League uit bij Lyon met 0-0 gelijk gespeeld. De Amsterdammers blijven tweede in de pool, drie punten voor Lyon. Real Madrid won met 6-2 van Dynamo Zagreb en was al zeker van de volgende ronde. Lyon kan nog tweede worden in de pool, maar het doelsaldo van Ajax is veel beter. Het weer, het is bewolkt en nevelig met lokaal een beetje regen. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt. In het westen kan nog even de zon doorbreken.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 So just put your head to the sky if you wanna ride and keep your eye on the prize 'cause it's live. a whole lot of sweat, blood, tears. So had no fear, cause ain't seen moves like these in years.